Kees Groot met het NOS-journaal. Op de Oude Schans in het centrum van Amsterdam is een woonboot ontploft. Er is één zwaar gebonden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is een tiental mensen lichtgewond geraakt. Ze hebben voornamelijk snijwonden door rondvliegend glas. De bewoner van de woonboot was niet thuis tijdens de ontploffing. De boot is inmiddels gezonken. In de omgeving zijn veel ruiten gesprongen. De omgeving is afgezet om de ravage op te ruimen en onderzoek te doen naar de oorzaak van de ontploffing. VVD, CDA en D66 willen dat Nederlandse expats toch een tweede nationaliteit mogen hebben. VVD en CDA steunen een amendement van D66 om dit te regelen. Ze komen hiermee deels terug van hun afspraken met de PVV in het regeer- en gedoogakkoord. Het voorstel houdt in dat Nederlanders die ook de nationaliteit van hun tweede land willen hebben niet meer hoeven te kiezen. Dat geldt ook voor hun kinderen die daar worden geboren. Het aantal Syrische vluchtelingen is flink hoger dan tot nu toe gedacht. Sinds maart zijn volgens de VN al 96.000 mensen Syrië ontvlucht vanwege de opstand tegen president Assad. De VN houdt er rekening mee dat het aantal vluchtelingen dit jaar oploopt tot 185.000. Daardoor is er ook veel meer geld nodig dan was gedacht. In maart hield de VN er rekening mee dat er 67 miljoen euro nodig was. Nu is dat waarschijnlijk ruim 155 miljoen euro. De hevige bosbranden in de Amerikaanse staat Colorado hebben honderden huizen geheel of gedeeltelijk verwoest. Vooral de stad Colorado Springs is zwaar getroffen. Het vuur is zo intens dat het vaak niet mogelijk is om dicht bij de woningen te komen. Ook hangen er dikke rookwolken. Tienduizenden mensen in steden en dorpen hebben hun huis moeten verlaten of zijn geëvacueerd. De gouverneur van Colorado hoopt dat president Obama de reeks bosbranden tot ramp verklaart. Daarmee komt er meer geld en hulp van de federale overheid vrij. Het weer vanuit het zuidwesten trekken stevige onweersbuien het land binnen met hagel en mogelijk zware windstoten. Morgen is het wisselend bewolkt en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan nog op de A1 Amsterdam in de richting Amersfoort tussen Laren en Knoop het ms 3. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch ook 3 kilometer bij de afrit Gelder malsen A12 Den Haag in de richting Arnhem. Tussen Gouda nieuwe Nieuwebrug 5 kilometer na een ongeluk. Bij Nieuwebrug is de rechterreis ook dicht. Verderop staat 5 kilometer bij Bunnik. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Op de A20 naar Gouda. Daar staat 6 kilometer tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Centrum. A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. 3 kilometer langzaam rijden tussen de Uithof en afrit Den Dolder. En op de N233, de weg Veenendaal richting Kesteren. Daar staat tussen Velendaal en Renen een file van 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.